staat was wel zijn allerbeste vriend. Daar liep hij mee door regen en door wind. Ze shoppen samen bedaard over de aard. Hij met zijn oude trouwe paard. De wagen was beladen met geluk. De vogels zongen voor ze stuk voor stuk. Ze zwierven samen bedaard over de aarde grijze voerman met zijn trouwe paal. Sinds kort is hij alleen, zijn vriend ging van hem heen. Hij heeft het er bewaard, als herinnering aan zijn paard grijze boerman denkt nog vaak aan het verleden, aan het verleden waarin hij een vriend bezat, die hem door al de lange jaren heeft bereden, waarin hij altijd weer het volst vertrouwen had. Zijn paard was wel zijn allerbeste vriend, daar liep hij mee door regen en door wind. Ze sjokten samen bedaard over de aard. Hij met zijn oude trouwe paard. De wagen was beladen met geluk. De vogels zongen voor ze stuk voor stuk. Ze zwierven samen bedaard over de aarde grijze boerman met zijn trouwe paard. Sinds kort is hij alleen. Zijn vriend ging van hem heen. Hij heeft het er bewaard, als herinnering aan zijn taart. is hij alleen, zijn vriend ging van hem heen. Hij heeft het er bewaard, als herinnering aan zijn paard.